Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Afge asielzoekers die worden beschouwd als oorlogsmisdadiger worden voorlopig niet uitgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. Het gaat om 150 mannen die tijdens de Russische bezetting bij de Afghaanse Veiligheidsdienst werkten. Ze worden daarom automatisch verdacht van oorlogsmisdaden. Veel van hen proberen al jarenlang te bewijzen dat ze dat niet zijn. Er komt een kamerdebat over de zaak. In afwachting daarvan worden de Afghanen tijdelijk niet teruggestuurd. Vliegtuigfabrikant Boeing levert vandaag het eerste toestel van het nieuwe type Dreamliner af, drie jaar later dan gepland. De productie van de Dreamliner werd jarenlang opgehouden door allerlei tegenvallers. Zo staakte het personeel en waren er problemen met het ontwerp. De Boeing Dreamliner 787 verbruikt minder brandstof omdat hij is gemaakt van lichtgewicht materialen. Het Amerikaanse bedrijf heeft er al meer dan 800 van verkocht. De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways neemt vandaag de eerste Dreamliner in ontvangst bij Boeing in de staat Washington. Het toestel vliegt dan naar Tokio. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoeken of Diederik Stapel ook heeft geknoeid met zijn proefschrift. De ex-hoogleraar is in 1997 aan de Amsterdamse Universiteit gepromoveerd. Stapel kwam onlangs in opspraak toen bleek dat hij in Tilburg onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters had vervalst. Daarop volgde zijn ontslag. In Rio de Janeiro hebben vijf gewapende mannen een hotel overvallen en een groep mensen tijdelijk gegijzeld. In het hotel waren op dat moment veel toeristen vanwege een groot muziekfestival in Rio. Volgens de Braziliaanse politie waren de meeste van de bijna twintig gegijzelde toeristen Brazilianen, maar er waren ook drie Fransen bij. De gewapende overvallers bonden een aantal hotelgasten vast en namen spullen mee, vooral geld, elektronica en kleding.